Hij zat met zijn ouders en zijn broer van elf in het vliegtuig dat gisteren neerstortte. De jongen maakte het naar omstandigheden redelijk. Gisteren is hij geopereerd. Zodra zijn gezondheid het toelaat, komt Ruben naar Nederland. Een oom en een tante van Ruben zijn met het regeringsvliegtuig naar Tripoli gebracht... en hebben hun neefje inmiddels gesproken. De oorzaak van de vliegramp bij Tripoli is nog niet duidelijk. De zwarte dozen met de vluchtgegevens zijn gevonden. De Libische autoriteiten leiden het onderzoek... en worden daarbij geholpen door een team van Franse experts van Airbus. Een groot deel van de papaverplanten in Afghanistan is geïnfecteerd door een schimmel. Hierdoor valt de opiumproductie een kwart lager uit dan vorig jaar. Dat zegt het hoofd van het drugsbureau van de VN, Antonio Maria Costa. Afghanistan is verantwoordelijk voor bijna de hele opiumproductie in de wereld. De schimmelinfectie lijkt niet nadelig voor de Taliban... die veel opiumvoorraden hebben en hun operaties ermee financieren. Verwacht wordt dat de opiumprijzen met 60% zullen stijgen. Sommige boeren denken dat NAVO-militairen achter de infectie zitten. Maar volgens de VN-chef Costa gebeurt het wel vaker dat de papaverplanten geïnfecteerd raken. De beurzen in Azië zijn net als Wall Street in New York in de plus geëindigd. De Nikkei-index sloot met een winst van ruim 2%. Beleggers lijken vertrouwen te hebben in de bezuinigingsplannen van de Spaanse premier Zapatero... en lijken minder bang dat de Griekse schuldencrisis overslaat naar Spanje. Zapatero wil het begrotingstekort fors terugdringen door onder meer de ambtenarensalarissen te verlagen. Ook de Europese beleggers zijn blij met de Spaanse plannen. De belangrijkste beurzen eindigden gisteren in de plus. Het weer bewolkt en hier wat motregen. en Vanmiddag vanuit het noordwesten droog met zon.